Die ziet geluid goed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه Broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. en welkom bij eh, deze les, les nummer 4 in de Arabische grammatica. Ehm, we zullen vandaag, inshallah ta'ala, eh, hoofdstuk nummer 2 van het boek An-Nahul Wadih behandelen. Eh, voordat ik daarmee begin, wil ik eventjes met jullie het huiswerk doornemen die ik eh, vorige keer naar jullie heb gestuurd. Ik heb als huiswerk oefening nummer 5 gegeven. En eh, de oefening zegt, of de vraag zegt Iemand heeft niks op ontvangen. Om Saifullah. Uh, eh, u heeft geen bericht van mij ontvangen. Eh, heeft u wel uw e-mailadres aan mij gegeven? Zuster Om Seifullah. Dan wel Ahmed op vorm. Nee, niet op selfievorm. Uh, eh, je moet aan mij het eh, e-mailadres geven. En dan stuur ik eh, berichten door aan de mensen. Berichten aangaande deze lessen. Dus waaronder ook het huiswerk en dergelijke. Dus als u aan de afloop van de les nog eventjes eh, via een privébericht. Oh. Dus dan hoeft niet via privébericht. ga ik even zo noteren. Um, Dus we gaan beginnen met de oefening nummer 5. Eh, wie wil? Eh, nou, als het goed is, hebben jullie allemaal het huiswerk gemaakt. Dus de oefeningen gemaakt. Ik zal even de vraag lezen. En dan mag iemand van jullie via de microfoon een antwoord geven. Eh, wat hij gemaakt heeft. De vraag is, ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين vraag is, ضع كلمة كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. En ik heb de vraag vertaald en aan jullie, of tenminste aan degene die zich hebben aangemeld, eh, gestuurd. Hier waren ook huiswerk. De laatste twee zinnen van opdracht 4 waren ook huiswerk. Oké, ja, goed. Nou, dat klopt. Dus ook eh, het huiswerk die, die, ik niet heb doorgegeven, maar wel, eh, die ik niet heb uh, doorgestuurd, maar wel opgegeven vorige keer, dat zijn de twee laatste zinnen van oefening 4 in het boek. Dus bladzijde 10 van het boek, de laatste twee zinnen van opdracht 4. laten we daarmee beginnen eerst. Dus degene die het boek hebben, bladzijde 10, oefening 4. Uh, eh, niet nu aanmelden, alsjeblieft. Dus pas aan het eind van de les kunnen jullie een mailadres geven. Laatste twee uh, zinnen van oefening 4 uh, eh, van hoofdstuk 1. daar staat اجعل كل مثال, مثال من الأمثلة الآتية جملة مفيدة بوضع كلمة ملائمة في المكان الخالي Dat wil zeggen, vul een, uh, het juiste woord bij de puntjes, zodat je een jumla mufida krijgt, een goede zin krijgt. En daar staat Al-Hiza'u, en dan drie puntjes. Wat moet je in de drie puntjes invullen zodat je een goede zin krijgt, een jumla mufida krijgt. Al-Hiza'u, al en dan nog iets erachter zetten. Wie wil daarop antwoord geven? Eh, goed. Degene die via de microfoon antwoord wil geven. Die kan het aangeven. Oh. Maar je mag het ook schriftelijk doen. Maar als je het schriftelijk wil doen, maar ook als je het eh, via de microfoon wil doen, wil je alsjeblieft eerst je hand opsteken. Goed, uh, broeder Abdurrahman heeft antwoord gegeven, geef niet, voor deze keer, want ik had het nog niet gezegd. Hij zegt, ik denk dat niet iedereen het Arabisch kan lezen op Paltalk. Ik zal het even lezen. Al-hida'u ad-dayiqu muz'ijun. Al-hida'u ad-dayiqu muz'ijun. Dat is een goede zin. Dat is jumla mufida. Al-hida' betekent schoeisel, schoenen. Ad-dayiq betekent strak. En muz'ij betekent storend. hinderlijk. Dus de zin betekent de strakke schoenen zijn storend, zijn vervelend. Heeft iemand een ander voorbeeld, iets anders gemaakt? Ik heb liever als jullie via de microfoon praten. Dus degene die antwoord geeft, eventjes Hand omhoog. Niemand? Zuster Om Jaber, u mag antwoord geven. الحذاء الضيق صغير صغير صغير Eh, nou, dat kan. Dat is ook een goede zin. De strakke schoenen of de strakke schoen is klein. Dat is goed, dat is ook een goede zin. Broeder Metzel, wil je het via de microfoon doen? Ga je gaan. السلام عليكم الحذاء الضيق جميل الحذاء الضيق جميل آه، اتس الخويزين اتس جملة مفيدة لس ستراكا سخون اس موي ما كان Heeft iemand nog iets anders? Niet. Dan gaan we naar de volgende zin. Zin nummer 6. Daar staat Al-Qamaru, drie puntjes, As-Sama. Al-Qamaru, drie puntjes, As-Sama. Dus je moet iets invullen om een goede zin te krijgen. Wie wil antwoord geven? Broeder Abdurrahman, ga je gang. Uh, wil je de microfoon? القمر في السماء أحسنت القمر في السماء dus القمر dat betekent de maan en السماء betekent de hemel en dus القمر في السماء de maan is in de hemel أحسنت بارك الله فيك iemand anders een ander antwoord zuster Umm Jabir. نعم القمر منور في السماء uh, nou ten eerste, het zijn twee woorden wat je daar invult. Al-Qamaru, Munawwaru, dat is een woord en fi is ook een woord. uh, en as-sama. Maar er wordt gevraagd dat je één woord moet invullen. Uh, munawwar betekent dat hij zelf wordt belicht. En munawwir betekent dat hij zelf licht geeft. Je moet goed eh, even het verschil, een onderscheid maken. Munawwir betekent dat hij zelf licht geeft. En munawwar betekent dat hij uh, licht krijgt. En dat dus belicht wordt. Eh, de zin kan kloppen, het kan een goede zin zijn, maar eh, hier wordt alleen maar één woord gevraagd in de plaats van de drie puntjes. Uh, broeder Ibn Mas'ud, wil je via de telefoon of via de microfoon praten? Ik heb liever degene die een microfoon hebben, dat zij via de microfoon praten. Dat staat Al-Qamaru Mubin في السماء القمر مبين eigenlijk moet het مبين zijn في السماء القمر مبين في السماء مبين wil zeggen وعليكم السلام ورحمة الله Mubin wil zeggen dat, het, dat hij duidelijk is. Duidelijk. Eh, maar ook hier heb je twee woorden ingevuld. En de vraag is dat je één woord moet invullen. Nou, Iemand is nog bezig met de eerste zin, of de, die we behandeld hebben. Al-Hida'u dayyaqu qadimun is ook een goede zin. Barakallahu fikum. We gaan nu naar oefening 5. Als er nog geen andere zinnen zijn, dan gaan we over tot eh, oefening 5. إذا استطعت ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين Wie wil antwoord geven? Er staan vier woorden. Al-Hadiqatu, Al-Shajaratu, Al-Azharu, Al-Shamsu. Broeder met zo, ga je gang. الحديقة نظيفة الشجرة صغيرة الأزهار متنوعة الشمس طالع MashaAllah. Goede antwoorden. Behalve de laatste. Je hebt gezegd Ashamsu tali'un. En het moet zijn Ashamsu tali'atun zijn. Want Ashams is vrouwelijk en talia'un is mannelijk. En dat is, het hoort dus te zijn, al-shamsu talia'atun, naam. Al-hadiqatu, nadifatun, is een goede zin Al-hadiqatu, de park is schoon nadifatun is schoon Al-shajaratu sagiratun, de boom is klein is goed Al-azharu متنوعة de rozen of de bloemen zijn verschillend. Is ook een goede zin. En de shamsu is opkomend, is hoog in de hemel. Is ook een goede zin. Barakallahu Ik Een hele goede, goede zin. Iemand anders een ander antwoord? Naam, Umm Yasir. الحديقة جميلة dat is goed الشجرة كبيرة is ook goed الأزهار الأزهار متفتحة is goed الشمس طالعة is ook goed نعم allemaal goede zinnen. Dus al-hadiqatu jamilatun, dat wil zeggen, de tuin of de park is mooi. Al-Shajaratu Kabiratun, de boom is groot Al-Azharu Mutafattihatun, de bloemen die zijn bloeiend die zijn open is ook goed Al-Shamsu Taliatun, de zon is opkomend is ook goed Naam. iemand anders een ander uh, andere zinnen broeder Abdurrahman Naam. الأزهار تتنور الشجرة كبيرة هي الحديقة جميلة نعم تطلع الشمس إيش نعم هيل موي برودر عبد الرحمن الأزهار تتنور ذات إيش أوك إتس أوس ذا بلومن دي بلويه الشجرة كبيرة د بوميس خروت الحديقة جميلة د بارك اسموي تطلع الشمس د زون كومت اوب أحسنت نعم برودر عبد الله الأزهار صغار الأزهار صغار zeg ik الأزهار صغار Is dat wat je, wat, wat je bedoelt? Al-Azharu sigarun? Nee. Um, Al-Azhar, uh, dat is inderdaad meervoud van Zahratun. Zahratun is enkelvoud en Al-Azharu is meervoud. Eh, er is een regel die zegt dat als je een meervoud hebt van iets wat geen verstand heeft, dan wordt uh, meervoud daarvan beschouwd als vrouwelijk. Dus daar maak je geen meervoud van. Dus dan zeg je al-azharu sagiratun al-azharu sagiratun. In plaats van al-azharu sigarun. Naam. Maar als je zegt bijvoorbeeld al-atfalu of al-awladu. Al-awlad, dat is meervoud van walad. En walad betekent een jongen. Een jongen heeft verstand. Dat is een mens. Dus als je meervoud van hebt, een jongen is eh, ook mannelijk. En als je meervoud van hebt, dan blijft hij mannelijk. En heeft hij ook een meervoud. Dus dan zeg je, al auladu sigarun. Dan klopt het. Sigarun betekent dus klein. Uh, die jongens zijn klein. Maar in het geval van al-azharu zeg je al-azharu sagiratun. Duidelijk, broeder Abdullah? Eh, dit komt eigenlijk nog ter sprake, inshallah. Maar even nu terzijde dat je dat weet. نعم تفضل الحديقة جميلة إذا تنزين نعم الحديقة آه عفوا الحديقة الجميلة نعم الحديقة الجميلة كاكلشي كايكت فات kijkt wat betekent De park die mooi is. De park die mooi is. Als je dit in het Nederlands zegt, is dat een goede zin. De park die mooi is. Of de mooie park. Is dat een goede zin? Een vraag aan jullie. De mooie park. Dat is geen eh, goede zin. Want je definieert, je geeft een eigenschap aan die park, maar je wil alleen dat degene tegen wie je praat, dat hij weet waar je het over hebt. De mooie park, ja ga verder, wat wil je daarmee zeggen? Wat is het daarmee? De mooie par park is ver weg bijvoorbeeld. Dan is het een goede zin. Oh, iemand heeft een privébericht gestuurd. er nu misschien als je iets verder van de microfoon... Oh, papa, papa. Ik ga wat verder van de microfoon blijven. بارك الله <clears throat> دوس ا آه، غافاسيك الحديقه الجميله بخين خويزين وانت بخين تاخذ دي برات دي فرفخت نوخ ايت فني فاتيس رمي فاتيس مت الحديقه الجميله ذا موي بارك از فير فيغ فيغ فوغ الحديقه الجميله بعيده دانيست باست الخويا الزين نعم بادلك بدر عبد الله وفيك بارك برودر أبو عيسى بن مبارك الحديقة الجميلة كبيرة اوف كبير ناي كبيرة متزين الحديقة الجميلة كبيرة is het nu beter met feit dat ik dicht of te ver ben van. Oké. Okay. Eh, heeft iemand nog andere antwoorden? Nee. Oké, dan gaan we naar volgende oefening. Oefening 2. Die zegt, da' kulla kalimatin min al-kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min akthara min kalimatain. De vraag is dus, maak van elk woord die ik ga noemen, een zin van meer dan twee woorden. Je moet een zin maken die meer dan twee woorden bevat. Dus tenminste drie woorden. Gebruikmakend makend van de volgende woorden. Al-ma'u, al-fakihatu, yal'abu, yarkabu. Die heeft een antwoord. برودر متسو ما شاء الله مجتهد نعم تفضل أخ متسو أنا أشرب الماء أبي يشتري الفاكهة علي يلعب في الملعب أبي يركب على الدراجة Broeder Metzel, als je wil nog een keer herhalen, want ik, uh, je, je, je bent te snel gegaan en ik wou het even opschrijven. Dus als je wat rustiger gaat lezen. أنا أشرب الماء أبي يشتري الفاكهة علي يلعب في الملعب أبي يركب على دراجتي نعم بارك الله فيك يزاي أنا أشرب الماء هل خذ أنا أشرب الماء يفتير دري بورد أنا أشرب الماء دري بورد أن أبي يشتري الفاكهة بتموت زين أبي يشتري الفاكهة الفاكهة أن برومست الفاكهة ذات is iets wat we later إن شاء الله gaan leren dat مفعول به مفعول به ما dat komt aan de بإذن الله تعالى علي آه pardon أبي يشتري الفاكهة dus je hebt hier drie woorden dat is goed علي يلعب في الملعب علي يلعب في الملعب جملة مفيدة أحسن علي يلعب في الملعب هي hier سير فورد أبي يركب على الدراجة يسوق خوت Je hebt hier vier woorden. Ahsan. زستر أم جابر تفضلي الماء في الka'si, denk ik. Al-ma'u fi al-ka'si. Is dat wat je bedoelt? Dus het, wa uh, het water is in het glas. Het water is in het glas. Dan moet het zijn al-ma'u in plaats van al-ma'un. Al-ma'u. Eén damma op de hamza. Al-ma'u fi al-ka'si. En niet fi al-ka'sun. في الكأس انفاروميست سو نعم الماء في الكأس بارك الله فيك سويست ست سو فاروميست في الكأس ده زلفة اوك لاتر ليرة ان شاء الله تعالى فوقنا الفاكهة لذيذة جدا الفاكهة لذيذة جدا آه، موت زين al-fakihatu in plaats van al-fakihatun. Want je mag nooit en el hebben en twee damas aan het eind hebben. Dat gaat nooit samen. Of je hebt al-fakihatu of je hebt fakihatun zonder el. Eén van de twee. Je mag nooit zeggen al-madrasatun bijvoorbeeld. Je mag zeggen المدرسة أوف مدرسة آمين دوش المدرسة أوف عفوا الفاكهة لذي لذيذة جدا نعم أحسنت آه، يلعب الولد في البيت هي خلطة تسرف ده يلعب الولد أحسن يا الولد زندر آه، دون زندر تفيد دمار سمر اين وانت يهبت ال درفور خزات يلعب الولد في البيت متدين البيت ان فارومي ستسو بتخافي ان شاء الله اوك ليره Uh, even kijken. Nu wordt er even geschreven dat de zinnen mij voorbij zijn gegaan. يلعب الولد في البيت يركب جابر فوق أبيه als ik dat goed lees dus Jabir uh, rijdt op zijn vader heb ik het goed Is dat de bedoeling? Nou, dus het moet zijn, Yarkabu Jabirun fawqa abihi. Naam, nou, ahsan. En het zijn allemaal zinnen van meer dan twee woorden. Eh, wacht even, wat zegt Mohammed? Of Laat ik eerst even lezen wat eerder is gezegd. Achie wilt u de betekenis geven van, de, van die zinnen? Laat ik daarmee beginnen. Oké. Okay. Eh, al-ma'u fi al-ka'si. Betekent, het water is in de glas. Al-ma'u, het water. Fi, in. Al-ka'si, de glas. Al-fakihatu, dat is de fruit. لذيذة is lekker. Het glas, ja. جدا is erg lekker, is heel lekker. يلعب wacht even, ik kan ook iets doen, vries of zo, vries. Dat hij niet beweegt, Want zodra iemand iets schrijft, dan verspringt de tekst. Je moet ergens het zo instellen dat het niet beweegt. Nou, ik zie het niet. In ieder geval, als jullie eventjes niet willen schrijven, dan kan ik de zinnen eh, even lezen. Eventjes niet schrijven. Uh, يلعب al-waladu fi al Dus het jongetje speelt in het huis of in de kamer. Al-bayt kan zowel het huis betekenen en het kan ook eh, de kamer betekenen. Dus al-waladu, het kind, Yalabu is speelt he is in and البيت is at house يلعب الولد في البيت uh, at King's speelt house uh, يركب جابر فوق أبيه جابر uh, spilled of right of the father. أي فكاك الماء في الصنبور Mes'alallah, tayyib mes'alallah, ik snap het. Uh, il beitu, naam. Ach, je kunt het gelijk vertalen, barakallahu, ik heb het gedaan. Naam, eh, oké. Yalabu, al-waladu fi, al huis heel goed. Al-Beiti, wat betekent dat achi? Al-Beiti betekent dus het huis. En het kan ook kamer betekenen. Al-Beit. Al-Beit betekent het huis. Het glas is het al-mal'abi of al-mal'abu. Afhankelijk hoe je het gebruikt. Al-mal'ab, dat kan al-mal'abu zijn. Het kan, het al-mal'aba zijn. En het kan ook al-mal'abi zijn. Afhankelijk hoe het gekomen is in de zin. En dat heet al-i'raab. Dat zullen we inshallah in de komende lessen behandelen. Wanneer schrijven we al-mal'abu? Wanneer schrijven ze al-mal'aba en wanneer schrijven ze al-mal'abi? Dat is afhankelijk hoe het woord staat in de zin. Beker, geen glas om Dawud. Beker of glas, is dat nou? Salam alaikum, alaikum salam. Uh, eventjes niet nu. Even kijken. Goed, heeft iemand, oké, okay, ik zie daar nog vier... Eh, Handel. Broeder Abu, broeder Abdul, Abdurrahman. Je mag de zinnen schrijven. يلعب المغرب مع مصر في نهاية كأس أفريقيا ما شاء الله عليك يلعب المغرب مع مصر في نهاية كأس أفريقيا uh, kan kloppen. Eh, wat, eh, maar in ieder geval via, eh, het is een goede zin, het is een, een, een jumla mufida die bestaat uit, je mag zeggen hoeveel woorden daar zijn, Abdurrahman. Hoeveel, uit hoeveel woorden bestaat, Yalabul al-Maghribu ma'a Misra fi nihayati Afrika. Hoeveel woorden zijn er? Acht, naam. Ahsan. Acht is het. al Maghrib na Misra. Eh, Marokko speelt met Egypte. Eh, bij de... Ja, ik ben niet goed in voetbal. <laughs> Ehm dus beker van eh, Afrika. In de finale van de Afrika beker, als ik het zo goed zeg. Voor degene die de vertaling willen hebben. Dus zo te zien, broeder Abdurrahman houdt van voetbal. Yarkabu Karimun Fistayyarati. Heel goed. Karim rijdt in de auto. أكل فريد الفاكهة فريد أيت دفرات الماء البحري طاهر أوف سويت أتموت زين ماء البحر طهور أوف طاهر الماء dan ماء زين ماء In plaats van al, die al moet je weghalen. Ma'ul bahri tahirun of tahorun. Dus het water van de zee is rein. Zoals de profeet sallam heeft gezegd. Nou. Eh, al-ma'u, dus moet ma' zijn. Hè? Waarom is het zo? Als je zegt al-ma'u al-bahri, wat is al? Dat is een bepaalde lidwoord. Met al bepaal je het woord. Dan is het niet meer onbepaald. En al bahr, dat is ook een bepaling van het ma. Welke ma bedoel je? Welke water bedoel je? Water van de zee. Dus hier bepaal je het twee keer. En daarom is het niet goed. Je zegt of al-ma' tahir, het water is rein, of je zegt ma'ul bahri tahirun. Maar je kan niet zeggen al-ma al-bahr. طيب duidelijk broeder Abdurrahman dan mag ach, Abdullah de zinnen opschrijft. Of opzeggen. Ik heb liever dat je het opzegt. Alleen. Oké. Okay. El Mubarridu Waharun. El Ma'u, afwan. El Ma'u Baridun Waharun. Ja. الماء بارد وحار Het water is koud en warm. Is dat wat je bedoelt, Abdullah? Het water is koud en warm. En is dat mogelijk? Kan je die twee eigenschappen tegelijk hebben? <laughs> die kan je wel tegelijk hebben. Als iemand doucht, dan meng je eh, eh, de koude, het koude, koude water met warme water en dan heb je of warme water uiteindelijk of koude water. En dan word je boos omdat het water koud wordt. Ja, oké. Maar tegelijkertijd kan het niet zijn dat het water en koud en warm zijn. Dus het kan warm worden en daarna kan er iets gebeuren en dan wordt het ineens koud. Maar tegelijkertijd, wat, ik begrijp uit je zin, is dat het water tegelijkertijd warm en koud is. Als je beide kranen aan laat staan, ja, dan meng je ze. Dan meng je ze allebei en uiteindelijk krijg je warm water of koud water. Maar in ieder geval, daar gaat het niet om. Waar het ons hier om gaat, is dat je een jumla mufida krijgt. En zoals ik eerder zei, jumla mufida hoeft niet waar te zijn. Hoeft niet waar te zijn. Dus als je zegt, uh, een onzin. Een onzin bijvoorbeeld. Al-insanu yamshi ala ashrati arjul, bijvoorbeeld. De mens loopt op tien benen. De mens loopt op tien benen. Of niet tien benen. Dat is een goede zin. Ook al is het niet waar, is het wel een goede zin. تفيدزين الفاكهة لذيذة جدا أحسنت جملة مفيدة The fruit is heel lekker. يلعب ال الحافظة في الحديقة يلعب الحفيدة الحفيدة الحفيدة Wat bedoel je met al-hasidatu? Het kleinkind. Al-hasidatu. Al-hasid. Al-hasid betekent een kleinkind van een opa. Dus je hebt een opa, uh, jed, en je hebt hasid. Al-hasid is een kleinkind van een opa. Ten opzichte van een opa. En dus al-hasidu En al-hasidatu, dat kan dus een meisje zijn. Dan moet het tel'abu. Tel'abu al-hasidatu fi al-hadiqati. Of yel'abu al-hafidu fi al-hadiqati. Dus een klein kind. Dus hier klein kind betekent niet een, een, een, een kleine jongen, maar een kleinkind. Ten opzichte van een opa. Speelt in de park. لاحظتم يركب أبي في السيارة وذهب إلى المستشفى المستشفى Now, hier zeg je eigenlijk, mijn vader stapt in de auto, nee, ja, stapt in de auto en ging naar het ziekenhuis. En je hoort eigenlijk te zeggen, want je hebt hier tegenwoordige tijd en verleden tijd. Hij stapt nu in en hij ging naar het ziekenhuis. Je moet zeggen, rakiba abi fi sayyarati wa dhahaba ila al-mustashfa. Dus rakiba betekent hij stapte in en dahaba betekent hij ging. Of je gaat zeggen, alles in de tegenwoordige tijd. Yarkabu abi fi sayyarati wa yadhhabu in plaats van wa dahaba wa ila al-mustashfa. Dus mijn vader stopt in de auto en gaat naar het ziekenhuis. Duidelijk, broeder Abdullah? Oké, in het Nederlands kan dat, maar in het Arabisch dus niet. Kleinkind. Je had het over kleinkind. In het Nederlands kan dat, maar in Arabisch dus niet. Waar, waar ging het dan over? Tegenwoordig in verleden tijd. Nou kijk, eh, ook, ook in het Nederlands, je kunt niet zeggen... Eh, mijn vader stapte in de auto. Nee, mijn vader... Even zien, dat eh, heb je gezegd. Jerkabo. Mijn vader stapt in de auto en ging naar het ziekenhuis. Kun je dat in het Nederlands zeggen? Mijn vader stapt in de auto en ging naar het ziekenhuis. Oké, maar dat staat dus daarin. Dat staat in je zin. Nou. Uh, even kijken. Is er nog iets wat ik gemist heb? ik snap er niks van en weet niet en waar ze zijn. <laughs> Eh, oké, dan ga ik even eh, uitleggen. Als het goed is, zuster Warda, heeft u een bericht van mij ontvangen eh, over het huiswerk. En we zijn nu bezig met oefening 5, tweede opdracht. Daar staat dat je een zin moet maken van de woorden die ik opgegeven heb. En die zinnen moeten bestaan uit minstens drie woorden. Dat is wat de broeders en zusters hebben gedaan. Eh, even kijken. En dan wordt hij boos omdat het water... Als je bij de kamer... Il-ma'u... Oh, il الماء يأكل السمك الماء يأكل السمك شخريفت بدر عثمان المغربي آه، ضد بدولي داربين De zin hoeft niet te kloppen, toch? Dus vraag me af of dit kan een goede zin zijn. Nou, de zin is een goede zin. Jumla mufida. Maar klopt inderdaad dus niet, want het water eet. Eh, er staat, het water eet vis. Nou, ahsentum. Dus tot nu toe gaat het heel goed. ik Alaikum eh, ik wa barakatuh. barak. Oké, goed. Broeder Abdurrahman. Tafaddal. Oké. Okay. Eh, آه، أم ياسر نعم تفضلي الماء في الكأس الفاتر water is in het أحسنت. الفاكهة على الطاولة. فروت اسم الطافل احسنت يلعب الطفل يبدل اي e فرخيته يلعب الطفل في البستان احسنت يركب الولد الفرس هي الخوت نعم ايه فرطانه بإيشته بكفرطاط الفاكهة بكفرطاط يلعب الطفل في البستان het kind speelt in the town يركب الولد الفرس het kind of de jongen rijdt op een paard naam dus het huiswerk is goed gemaakt Heel goed iedereen. Eh, weinig vragen hierover. Nou, broeder Abdullah. Yarkabu wordt dat voor alles gebruikt? Dus auto, naam, naam. Yarkabu kan betekenen, en daarom heb ik het ook gezet in, de, in het plaatje die ik jullie heb gestuurd. Yarkabu kan betekenen instappen en kan betekenen rijden. En dat kun je gebruiken voor auto of paard of vliegtuig. Dat kan allemaal. Nou. Eh, even iets voor iedereen een, advies voor iedereen is dat eh, ik heb liever dat jullie eh, zeg maar, meedoen. En eh, het liefst ook via de microfoon. Zodat jullie ja, jullie uitspraken kunnen verbeteren. Dat ik weet wat jullie zeggen en dat ik dat kan verbeteren. En je moet je dus nooit je schamen hiervoor. Want twee mensen die gaan nooit leren. En dat zijn iemand die zich schroomt, iemand die uh, die eh, eh, zich schaamt om te praten en iemand die hoogmoedig is. Deze mensen die zullen nooit leren en dat willen wij ook niet zijn. Dat is wel moeilijk, Achim. Is dat moeilijk? Eh, ehm, wat vind je moeilijk, broeder Mohammed? Eh, ik kan me voorstellen dat het eh, te veel woorden zijn. Dus je moet te veel tegelijk leren. Als je, sommige woorden heb je nog pas geleerd. En dan komen nog nieuwe woorden. Dat kan ik je voorstellen. Maar ja, als je een beetje eh, vergelijking gaat maken met het Nederlands, dan valt dat wel mee inshallah ta'ala. De eerste les die we hadden over al-kalam was wel duidelijk. Ja, Alleen toen ik de mail kreeg met maak zinnen met deze woorden, bijvoorbeeld de paard, dat was wel waar. Nou, dus ja, je kan, eh, hiervoor moet je eigenlijk een, beetje gevoel hebben hoe het Arabisch in elkaar zit. Eh, in het Nederlands zeg je bijvoorbeeld, de tuin is mooi. Je gebruikt de tuin en je gebruikt nog het woord is en dan mooi. In het Arabisch is het niet zo. Je zegt gewoon al-bustanu jamilun. Je schrijft het, je zegt eh, het woord, zelfstandig naamwoord. En daarachter plak je gewoon eh, de eigenschap. En ja, dit soort dingen moet je gewoon gevoel voor hebben. Als je het vaker doet, vaker meeloopt eh, en vaker eh, ook Arabisch probeert te lezen. En eh, nou goed, als je de lessen zeg niet mist, dan zul je dat gevoel Allah ta'ala krijgen. En zodoende gaan we het leren, de Ibn ta'ala. En daarom probeer ik dus elke keer, als we een voorbeeld behandelen om de woorden te vertalen en jullie gaan het noteren. Dus bij elk woord die jullie eh, als nieuw eh, horen, moet jullie erbij zetten wat het betekent. En zodoende leren we en de grammatica en woordenschap. Woordenschap, nou. Uh, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we over tot hoofdstuk 2, Iznillahi ta'ala. En dat gaat over ajza'u al-jumlati. Dus mensen die het boek hebben, moeten het boek pakken. Er is hier een vraag, Abu Yasser. Kan je niet in plaats van al-bustanun jamilun, al-bustanun zinatun zeggen? La. Nou, Zinatun is geen eigenschap. Dat is zelf iets wat gekenmerkt moet worden. Als zina. Je kan niet, eh, ja, Arabisch, dus uh, al-Fusha, de echte Arabisch, kun je niet vergelijken, direct vergelijken met het Marokkaans. Dus je mag niet zeggen al-bustanu zinatun, maar je zegt wel al-bustanu jamilun. En het is trouwens al-bustanu, niet al-bustanun. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. gaan we nu beginnen? Nou, we gaan nu inshallah ta'ala beginnen